Dikte Hark met het NOS Journaal. Woningcorporaties worden verplicht om 75% van hun huizenvoorraad te koop aan te bieden. In het regeerakkoord was al afgesproken dat huurders het recht krijgen om hun huis tegen een redelijke prijs te kopen. De huurder moet minimaal een jaar in het huis hebben gewoond. De maatregel moet het eigen woningbezit stimuleren. Oliebedrijf Trafigura is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van een miljoen euro. Dat is gelijk aan de boete die de rechtbank eerder oplegde. In 2006 probeerde het door Trafigura ingehuurde schip Probo Koala schadelijke stoffen te lossen in Amsterdamse haven. Dat afval werd vervolgens gedumpt in voorkust. Bij dit proces ging het om de poging van Trafigura om het afval in Amsterdam van de hand te doen. Het bedrijf heeft volgens het Hof verzwegen dat de lading schadelijk was. Tegen een afvalverwerkingsbedrijf was in hoger beroep een boete van 150.000 euro geëist, maar het bedrijf werd opnieuw vrijgesproken. In de Sint-Vitus-kathedraal in Praag is afscheid genomen van Václav Havel, de Tsjechische dissident, dichter en oud-president die zondag op 75-jarige leeftijd overleed. De requiemmis werd bijgewoond door hoge gasten uit binnen- en buitenland. Havel speelde een sleutelrol bij de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Van 1989 tot 2003 was hij president. Toen de kist na de mis naar buiten werd gedragen, klonk er op het plein bij de kathedraal applaus. Václav Havel wordt in besloten kring gecremeerd. De gemeente Amsterdam treedt voortaan strenger op tegen horeca, seksbedrijven en gokhallen die in de fout gaan. Een bedrijf dat alcohol schenkt aan minderjarigen krijgt eerst een boete, maar raakt na drie keer de vergunning kwijt. Bij zwaardere overtredingen, zoals discriminatie of illegale prostitutie, moeten de bedrijven meteen tijdelijk dicht. Bij zeer ernstige overtredingen, zoals het laten werken van een minderjarige prostituee, trekt de gemeente de vergunning meteen in. Amsterdam gaat ondernemers die geen overtredingen begaan minder vaak controleren. Het weer nog bewolkt, temperatuur rond 10 graden. Vanavond regen en aan zee kan het dan hard waaien. Morgen eerst hier en daar regen, in de middag af en toe zon bij een graad of 8.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 Tijd dus weer voor de hitlijst van Europa. Alweer de 51ste aflevering van het 21ste jaargang. En ook de laatste van dit jaar. Daarna gaan we alles bij elkaar optellen en komt daar weer een Euro-hit uit. En wanneer we deze gaan uitzenden, dat moeten we nog even gaan kijken. Maar deze tellen in ieder geval nog mee. In deze lijst 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers denk dat ook twee platen uit de lijst moeten. Britney Spears, Criminal na 12 weken. En ook Rhythm Temptation, Shot in the Dark. Die eh, verdwijnt uit de lijst. Die doet dat trouwens na 11 weken. De snelste stijgers, dat zijn er namelijk twee. De Red Hot Chili Peppers, de Monarchy of Roses. En Rihanna, You're the One. Allebei gaan ze acht plaatsen omhoog. snelste daler, dat is Sexy and I Know It van de LMFAO. In één keer zakken die 12 plaatsen. Onlangs genoteerd. Ook dat zijn de twee deze week. The Broke Fraser, Something in the Water. En Gotcha Kimbra, Somebody That I Used To Know. Alweer 16 weken in de lijst, allebei. Onderaan de lijst vinden we een man die heel vaak in de lijst voorkomt. David Guetta. Deze keer met Nicky Minaj en Turn Me On. In de 15e week het van 36 naar 40. En van 37 het naar 39 in de 15e week. Bruno Mars en Mary You. De lijst beginnen we dan gewoon ook op nummer 38. De eerste binnenkomen van een hitgevoelige artiest ons een hele tijd niks gehoord, maar hij is weer terug.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 Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up. time she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, a prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme on me, I rhyme it. She combine it. This a for a private world. shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go! 2003 was een van de succesvolle jaren van Sean Paul toen natuurlijk met eh, Get Busy. In 2006 het beste album uit zijn carrière Trinity. Onlangs nog eh, een, originele Jamaicaanse dance rapper. Die was nog te horen op eh, Got To Love You met uh, Alexis Jordan. En die plaat heeft inmiddels al verschillende hoogtepunten bereikt in verschillende hitlijsten. En nu is hij dus zelf weer terug met misschien iets te commercieel plaatje voor Jean-Paul. Maar hij doet het wel weer. Hij is weer in de hitlijst te vinden. She Doesn't Mind komt in op 38 deze week. Langs genoteerd. Een van de langs genoteerd is van Broke Fraser. Something in the Water zakt wel twee plaatsen van 34 naar 36. ZFM wenst je fijne dagen. ZFM. to 16 weken in staan en daarmee het langs genoteerd. Achter elkaar Brooke Fraser Something in the Water op 36 en 35 is voor Gotcha en Kimra Somebody That I Used To Know. Zakt wel 6 plaatsen van 29 naar 35. Zometeen trouwens nog een keer uh, Gotchi. Dan eh, met zijn eigen platen Easy Way Out. Die komt er straks nog aan. Eerst voor jou nog Auro Dione. Jeromeo, die kwam vorige week binnen op 38 en stuift nu in één keer door naar 34.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 This really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time have sit and talk. I know she isn't sure. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. when the hourglass of love runs out. Under one roof of one house, and everything becomes so cold. Love Suicide is single van Tinny Tempa en Esther Dion. In de tweede week gaan ze omhoog van 35 naar 31. 31? Tijd om even achterom te kijken vinden wij onderaan de lijst. In de 15e week zak het van 36 naar 40. David Guetta, Nicky Minaj, Turn Me On. Bruno Mars, Mary You zakt in de 15e week van 37 naar 39. En Champal, She Doesn't Mind komt nieuw binnen op 38. 37 is voor James Morrison, I Won't Let You Go. In de 14e week van 33 zakkend naar 37. En in de 16e week een van de langst genoteerde platen. Brooke Fraser, Something in the Water, zakt wel twee plaatsen. Ook 16 week in de lijst. Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know, zakt het van 29 naar 35. Auradione, Jeromeo komt in de tweede week vier plekken omhoog naar 34. En 28, vorige week 33, deze week 13 weken in de lijst. Ik heb het over Jason Derulo, It's A Girl. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me staan 11 weken in de lijst. Zakken van 25 naar 32. En van 35 naar 31 ging Tini Tampa en Esther Dion, Love, A Suicide. Ik zei net al, Gotcha komt er nog een keer aan. Hij doet dat op nummer 30. Vorige week kwam hij binnen op 32 met de Easy Way Out. En nu dus in de tweede week twee plaatsen omhoog. Gotcha! in één keer afgelopen. Gotcha, de Easy Way Out. Voor de hoogste binnenkomen gaan we deze week naar plek 29. En wie precies de mensen achter deze track zijn, dat is niet helemaal bekend. Wat wel bekend is, is dat het gewoon de meest aangevraagde plaat is tijdens Serious Request van 2011. Het is wel een gevalletje Godzilla. Onder de naam Studio Killers hebben namelijk drie geanimeerde karakters zich verzameld en een heerlijke dansplaat opgenomen. Gelukkig heeft het trio zich wel bekend genaamd onder namen, namelijk Dina Meek, Goldie Fox en Sherry. En waarschijnlijk zijn ze ook nog eens afkomstig uit Denemarken. Je kunt hem bewonderen in de videoclip van de Ode to the Bouncers. En wie weet lukt het ook om eh, de Bouncers, om net als Zolvek die vorig jaar de eh, anthem was van Serious Request, nummer 1 te gaan worden in de Nederlandse top 40. Ik geef ze wel een goede kans dat ze ook daar de hoogste plek wel gaan pakken. En natuurlijk dank ook aan de Serious Request, want eh, die werkt daar wel aan mee. Mocht je het een beetje gevolgd hebben de afgelopen week, dan eh, in je de tonen wel van de plaat. is toch raar als je dan in zo'n studio staat als hier. Dat je dan eh, blij bent dat je de studio killers mag draaien. Ja, daar ga je toch raar bij denken. De Ode to the Bouncers. Ja, je kan er bijna niet op stil blijven staan op deze plaat. Nummer 29 deze week in de lijst van Europa. En ze komen dus helemaal nieuw binnen in de lijst. Ondertussen alweer even over de klok van half vier. Tijd om eens te gaan kijken naar... Uh... Eh, CFM, Westkust, weerbericht. Vandaag overheerst wel de bewolking, maar zo nu dan is er ook wel een knipoogje van de zon. Het blijft tot verder in de middag droog en de temperatuur stijgt naar een maximale 10 graden. Vanavond trekt er dan een actief koufront over de regio en valt er enige tijd wat regen. Komende nacht wordt het dan wel weer droog en de temperatuur die daalt naar een graad of 5. Morgen zijn de wolkenvelden, maar vooral in de ochtend schijnt de zon. Wind die draait van west-noordwest naar west tot zuidwest en is krachtig aan zee. temperatuur die stijgt naar maximaal 8 graden. Kerstavond, zondagnacht, dan hebben we de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft waarschijnlijk wel droog en dat alles in een vrij krachtige toenemende zuidwestelijke wind. En een temperatuur die dalend is naar een graad of 5. Eerste kerstdag, ook dan zijn de wolkenvelden, maar zo nu dan ook wel wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige aan zee harde zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondag op maandag dan hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Neem nog even een klein stukje tweede kerstdag mee. Dan schijnt namelijk geregeld de zon en blijft het opnieuw droog. Zuid de zuidwestelijke wind die blijft stevig doorwaaien en de temperatuur stijgt maandag naar zo'n graad of 10. We gaan verder met de lijst van Europa.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 if things go wrong, we can knock it down. My three words have to one thing on my mind It's all for you mm. And it's dark in the cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Ed Sheeran en zijn Lego House in de vierde week van 27 omhoog naar 25. En daarvoor Bruno Mars, It Will Rain. Ook Bruno Mars staat vier weken in de lijst en gaat van 30 omhoog naar 26. Adele die staat er pas een weekje korter in, maar doet het wel erg goed. In de derde week gaat ze omhoog van 31 naar 24. Met een geweldige single Turning Tables. Door de Coldplay in de single Charlie Brown. In de derde week gaan ze vier plaatsen omhoog van 26 naar 22. Tijd voor ons om maar eens weer even achterom te kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 30 Katja Easy Way Out in de tweede week omhoog van 32 naar 30. De studio dus de Ode to the Bouncers komt nieuw in op 29. 28 is er voor Flow Rider. Good Feeling zakt in de 11e week 10 plaatsen. Coldplay Paradise, 14 weken in de lijst. Vorige week nog 19, deze week 27. Bruno Mars, It Will Rain, in de vierde week vier plaatsen omhoog van 30 naar 26. Twee plaatsen winst voor Ed Sheeran met zijn Lego House in de vierde week naar 25. Adele, Turning Table, staat ook drie weken in de lijst. <laughs> Zij gaat omhoog van 31 naar 24. Jona Bromfield en Lil Twist, Voeling, doen het niet zo best. 12 week dat ze in de lijst staan. Vorige week 12, deze week 23. Coldplay Charlie Brown in de derde week omhoog van 26 naar 22. En de slechtste in de lijst, althans de snelste dalen, dat is de LMFIO Sexy and I Know It. In de elfde week zakken zij van 9 naar 21. Dus in één keer 12 plaatsen verlies voor de mannen van Laughing My Face Out Loud. Even kijken wat ik voor je klaar heb staan. Dat zijn de Crystal Fighters. Die heb ik voor je klaar staan. De Champion Sound gaat in de vijfde week omhoog van 24 naar 20. could rejoice, I could, could take the choice, the choice I took to take the choices out of your hands and put them in my hands. And it's all good, yeah, it's all good. I got the bag, got the books, skip the time goodbye with no bad feelings, no heartbreak, hit the road. And so I moved to England and started seeing, started seeing what we're doing, still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far but someday I'll play my concertina To an arena full of people Or i dream my life away, dreaming nothing When I find my girl Love will be amazing Champion sound Fighters. Maar deze Champion Sound die doet het toch wel erg goed. In de vijf weken omhoog van 24 naar nummer 20. Een plaat die het net zo goed doet. Maar die gaat van 23 naar 19 en staat ook vijf weken in de lijst. is van Jolanda Bicol en de Crystal Waters. Le Bump doet het weer goed, want die gaat dus vier plaatsen omhoog. En dat zal zo'n beetje de laatste zijn tot aan het nieuws. Na het nieuws natuurlijk nog gewoon een uur lang hits op jouw Zandvoortse radio. ook de nummer 1 natuurlijk, even voor de klok van 5. En weten we welke plaat nou de beste is van Europa. Deze is in ieder geval niet. Deze komt dus niet verder dan plek 19. Jolande Be de Crystal Waters. Le Bomp. fijne dagen.